Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Italië is het heel erg slecht weer. Daardoor zijn minstens zes mensen omgekomen. En aan de oostkant van het land zijn plaatsen afgesloten van de buitenwereld... door de zware regenval. Correspondent Helene de Haan in enkele uren tijd, twee of drie uur tijd, is daar volgens de eh, civiele bescherming meer dan 400 mm water gevallen. Dus stel je voor 40 centimeter water in enkele uren tijd. Dus je zag auto's door de straten drijven op filmpjes. De rivieren die uit hun oevers zijn getreden. En nog steeds geldt in die regio de oproep. Ga niet het huis uit als het niet nodig is, want dat is levensgevaarlijk. Er worden drie mensen vermist. Veel maaltijdbezorgers van Uber Eats en Deliveroo zijn illegaal in ons land. Ze zijn nauwelijks verzekerd en betalen geen belasting, schrijft NRC. Volgens de krant werken er veel Albanese, Bengalen en Brazilianen voor de bedrijven... en gebeurt er te weinig om hun identiteit te controleren. Bezorgers kunnen door een mailtje te sturen al aan de slag. En met de bus of regionale trein naar school of je werk is vandaag lastig. In het hele land staken chauffeurs en machinisten van het streekvervoer. Ze verzamelen zich vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. En er komt mogelijk een waarschuwing bij reclames voor dingen die slecht zijn voor het milieu. Bedrijven hebben dat zelf voorgesteld omdat ze bang zijn dat ze anders helemaal niet meer mogen adverteren. Dat staat in trouw. Ze zijn niet de eerste die met zo'n waarschuwing komen. Let op. Geld lenen kost geld. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Iedereen kan verliezen, ook jij. De kans is groot dat je verliest. Gokken kost geld. Waar leg jij de grens? waarschijnlijk komt er dus nog één bij in het rijtje. Die zou je dan onder meer kunnen gaan horen bij reclames voor vleesproducten en vliegreisjes. En het weer nog een echte herfstdag vandaag. In het hele land is er veel regen, ook onweer en harde windstoten. Tussen de buien door zijn er ook wel opklaringen. Met af en toe wat zon. Het wordt maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel 5 kilometer met drie kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Richting Schiphol zijn drie rijstroken dicht. Verkeer vanuit Amersfoort op de A1 kan beter omrijden via de Gaasperdammer tunnel over de A9.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 the bed later One for the now and eleven for the later Never made it up to Minnesota North Dakota man with a gun for the quota Down in the Badlands she was saving the best for last It only hurts when I laugh gonna waste to me all of the time.